Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst is er iemand in Duitsland besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om een man in Beieren. Hij is geïsoleerd en verkeert in goede toestand, zeggen specialisten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het risico op verspreiding van het virus in Beieren laag. Het virus verspreidde zich tot nu toe vooral in China. Daar zijn duizenden mensen besmet en vielen er 80 doden. In Europa is het virus ook in Frankrijk vastgesteld. Gemeenten verdienen dit jaar waarschijnlijk een miljard euro aan parkeergeld. Dat meldt het CBS op basis van gemeentelijke begrotingen. De inkomsten waren nog nooit zo hoog. En dat komt vooral omdat Amsterdam, Rotterdam en Den Haag de parkeertarieven hebben verhoogd. Amsterdam verwacht dit jaar ruim 320 miljoen euro op te halen. 39 miljoen euro meer dan vorig jaar. Nederland en 15 andere landen hebben het geweld tegen demonstranten in Irak veroordeeld. De overheid treedt daar hard op tegen demonstranten. Er zijn sinds oktober zeker 500 doden gevallen. De 16 westerse landen vinden dat de Iraakse overheid de rechten van demonstranten moet respecteren... en onderzoek moet doen naar de toedracht van het doden van demonstranten. Er wordt betoogd tegen de Iraakse overheid, de economische problemen en de invloed van buurland Iran. De drie Nederlandse piloten van Martin Air die in Argentinië vastzaten zijn vrijgelaten, maar moeten nog wel in het land blijven. Volgens Argentijnse media loopt er nog een onderzoek naar hen. De piloten werden twee weken geleden met vijf Argentijnen aangehouden... nadat in een vrachtvliegtuig 82 kilo cocaïne was gevonden. Twee Argentijnen zitten nog vast. Zij worden volgens media in het land aangeklaagd voor drugsmokkel. En het weer, vannacht bewolkt en regen.